Twee uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het benefietgala van de islamitische stichting Rohama in Rijswijk is afgelast. Volgens de organisatie is het liefdadigheidsdoel op de achtergrond geraakt... door de commotie over de komst van drie omstreden imams. De gemeente Rijswijk noemt het besluit een uiterst moedige keuze. De visa van de drie omstreden imams waren al ingetrokken door minister Koenders. Over de kwestie was ook ophef in de Tweede Kamer. Die wilde weten of er haatpredikers naar Nederland zouden komen. De gevangenisstraffen en boetes die Feyenoord-hooligans van de rechter in Rome hebben gekregen zijn voorwaardelijk. Dat zegt de politie in Rome. Gisteren werden drie Feyenoord-supporters veroordeeld tot 16 maanden cel. Een aantal anderen kreeg boetes van 40 tot 45.000 euro. In de aanloop naar de wedstrijd tegen AS Roma misdroegen honderden supporters zich in het historische centrum van de Italiaanse hoofdstad. KPN, Vodafone en T-Mobile zijn alle drie klanten bij Gemalto, de simkaartenfabrikant die gehackt blijkt te zijn door Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten. Dat hebben de bedrijven desgevraagd bevestigd. Volgens die Intercept, dat citeert uit documenten van NSA-klokkenluider Edward Snowden, hebben de inlichtingendiensten beveiligingssleutels van miljarden simkaarten die Gemalto maakt in handen. Daarmee is het voor de Amerikanen en Britten veel eenvoudiger om iemands telefoon en internetverkeer te onderscheppen. Bewoners van de seniorenflat in Nijmegen, waar vanochtend brand was, kunnen vandaag nog niet naar huis. Veel bewoners zijn voorlopig ondergebracht in een wijkcentrum in de buurt of bij familie. Bij de brand in de Nijmeegse flat raakten vier mensen zwaar gewond. Tientallen anderen zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand ontstond in een snackbar onder de flat, waardoor is nog onbekend. Het weer is bewolkt met af en toe wat regen. De zuidwestelijke wind is matig tot krachtig bij zo'n 8 graden. Morgen winters weer met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt dan ook wat frisser, maximaal 6 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge, 9 kilometer. En verderop bij Knoop het Hoevenlaken, 2 kilometer. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam is bij knooppunt Oude de parallelrijbaan afgesloten. Hij heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. En daardoor kan verkeer vanuit Den Haag vanaf de A12 ook niet richting Amsterdam de A2 op. Dan nog verder op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk, 3 kilometer. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft, 3 kilometer.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 Your body shine. ways you got an old soul. Forget him, set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Gideon will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. When kwenye swipe. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us.